De kades langs de rivier staan al deels onder water. Pas morgen wordt het echt spannend, zegt de gemeente. Nou, de situatie is dat het water blijft stijgen. Het gaat best hard, eh, hebben we gemerkt de laatste dagen. Soms al met een centimeter per uur. Eh, dus de marges die worden klein. Eh, en of het echt gaat overstromen is niet helemaal zeker. Maar als dat gebeurt, dan zal het eh, niet vandaag, maar morgen zijn. Met extra waterpompen, nooddijken en zandzakken proberen medewerkers van het waterschap te voorkomen dat mensen natte voeten krijgen. Het hoge water komt onder meer doordat er in Duitsland veel regen is gevallen en storm Pia afgelopen week. Ook in Limburg hebben ze last van hoog water. Een stier is daar omsingeld door water en zal zich de komende dagen zelf moeten redden. Het dier staat midden in een natuurgebied op de grens van Nederland met België. De brandweer kan niks voor de stier doen. Bewoners maken zich zorgen. De brandweer is hier geweest en eh, die hadden eh, contact opgenomen met de Nederlandse kant op. Dat de koe van de kant van de Nederlanders. En die laten de koe aan een lot over. Die deden er niks aan. En de brandweer hier zegt ook, eh, wij kunnen niet de Maas op. Dan moet die koe met helikopter gered gered worden of zo, hè, want eh, de drip is veel te sterk. Hè. Volgens de brandweer kunnen stieren trouwens wel zwemmen. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 omgekomen door een ski-ongeluk. Tijdens een afdaling kwam hij buiten de piste terecht... en wilde hij zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Hulpverleners konden niets meer voor hem betekenen. En in Rotterdam-Katendrecht moesten afgelopen nacht bijna 100 woningen worden ontruimd... door een brand in een parkeergarage. Daar zijn drie auto's uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij. Na een paar uur konden alle mensen weer terug naar huis.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 Yo, Beyonce, free. MC Light, y'all ready? Let's put it down for the clubs. but we have a religion. Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If touch touches, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC Light, and Free. Missy, put it down on the beat. Party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. yeah. to control. Yeah, it's very tempting. Has to take me club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, the nice car's an impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't heading south. Oh. Them one nighters that's dead is out. Pillow talk on the creep, what you said is out. I get better to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. i control. Yeah, it's very tempting. I never party before. I hit the door, the dudes hit the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with the one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting looking for the right temptation. Right, right yeah, temptation. Yeah, yeah. Ooh, what, what you gonna do? Ooh, what, what you gonna do? Haven't heard from you in a couple months, but I'm out right now and I'm all fucked up. And you're calling my phone, you're all alone, and I'm sensing some undertone.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 allemaal fijne dagen en een voorzitter.